10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De NS meldt dat het treinverkeer rond Tilburg weer langzaam op gang begint te komen, maar er zijn nog steeds problemen. Reizigers in de regio Tilburg kunnen alleen terecht in de trein die rijdt tussen Roosendaal en Zwolle. Die stopt dan wel op elk station tussen Breda en Den Bosch. Het treinverkeer rond Tilburg lag stil sinds vrijdag een passagierstrein op een goederentrein was gebotst. Uit een van de wagons lekte korte tijd een giftige stof. De oorzaak van dat treinongeluk is nog niet bekend. In een studentencomplex in Leiden heeft vanochtend vroeg brand gewoed. Niemand raakte gewond. Zeven studenten die rook hadden ingeademd zijn ter plekke behandeld. Een deel van het complex aan de Pelikaanhof, er wonen 500 studenten, werd ontruimd. De brand was ontstaan in een van de kamers. Tien kamers zijn door rook en roetschade onbewoonbaar geworden. Voor de bewoners wordt opvang geregeld. Rond half zeven konden de andere studenten weer huis. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur worden vandaag herdenkingen gehouden. Het is precies een jaar geleden dat vlucht MH370 van de radar verdween. Tot op de dag van vandaag is het toestel van Malaysia Airlines met alle 239 inzittenden spoorloos. In Velsen zijn twee voor West-Europa zeldzame mossoorten gevonden. Dat meldt het radioprogramma Vroege Vogels. Het zijn de soorten kalkpurpersteeltje en schaduwdubbeltandmos. Ze werden gevonden bij het industrieterrein van Tata Steel in Velsen. De deskundige die de ontdekking deed zegt dat de mossoorten waarschijnlijk opduiken door de klimaatverandering. Supermarkten in Venezuela gaan met vingerafdrukscanners voorkomen dat mensen gaan hamsteren. In Venezuela zijn grote tekorten aan onder meer voedsel, medicijnen en schoonmaakmiddelen. En met de scanners kan worden gecontroleerd of mensen niet meer kopen dan is toegestaan. Het weer, het wordt behoorlijk zonnig en de temperatuur loopt op van 11 graden op de Wadden tot 16 in het binnenland. Tegen de avond neemt de bewolking toe en dan kan er een bui vallen. Dit was het NOS Show.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 We gaan rustig aan beginnen met Kenny G. zo op de zondagmorgen. Wil u dus niet meteen overladen met uh, hevige eh, blazersecties en eh, ja, een beetje luide muziek. Nee, lekker rustig gaan beginnen. Nou, en dan staat Kenny G de alt en die staat natuurlijk garant voor ja, hele relaxte eh, jazz openingen. En daar heb u zojuist van kunnen genieten. nummer heette Sentimental. Nou, ik hoop niet dat u er al te sentimenteel van bent geworden. Waar ik wel een beetje sentimenteel van ben, luisteraars... is het feit dat Art Garfunkel 18 eh, maart in Haarlem eh, optreedt in de Philharmonie. En Art Garfunkel, ja, u kent hem natuurlijk van Simon en Garfunkel... maar ook best jazzy stukken heeft hij gezongen. En wat mooi dat ik nou zo'n stuk gevonden heb voor u. It could happen to you. Het zou u zomaar kunnen gebeuren dat u erbij kunt zijn. Ik kan erbij zijn, want ik ben 18 maart gegarandeerd daar in die veel harmonie aanwezig... om te genieten van deze meneer. Hide your heart from Karkvonkel, ik zei het al, 18 maart eh, in de Philharmonie in Haarlem. En ja, de kaartjes waren binnen drie kwartier, eh, heb ik begrepen, uitverkocht. Zo'n eh, run was erop. Nou ja, dat kan ook bijna niet anders. Die man is natuurlijk uniek. Maakte deel uit van het duo Simon en Garfunkel, wereldberoemd. En wist u dat ze in 1965 Paul Simon in Haarlem optrad in de Waag... voor slechts een man of twaalf, heb ik me laten vertellen... En uh, het jaar daarna haalde Kobe Schreier uit Haarlem... haalde eh, het duo Simon en Garfunkel naar Haarlem toe. En toen nog maar een heel uh, handjevol mensen. En twee jaar later zou het zo zijn dat ze wereldberoemd werden... en ja, altijd zijn gebleven. En zowel Paul Simon als ook Art Garfunkel... die hebben natuurlijk gekozen voor een solo carrière... zijn uiteindelijk hun eigen weg gegaan... en maar traden af en toe ook nog wel samen op. En een goed voorbeeld daarvan is het concert in eh, eh, Central Park in New York. Prachtige video is daar ook van. Of een dvd moet ik zeggen. Eh, waar al die uh, gouden ouwe van Simon Garfunkel op staan. Dan heeft dat weinig met jazz te maken. Dus ik moet u, ik moet u onmiddellijk nu gaan verwennen met jazzmuziek. Want daar zit ik hier voor. nou ja, hou van me of ga van me weg. Love me or leave me. Cliff Richard toch weer een popjongen die ook weer jazz heeft gezongen. Love me or leave me, let me be lonely You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you. Now I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have today and to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. Love me your leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow to have it today. Give it back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody else. one is you. Cause I intend to be independently blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow. Have that today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. there's no love for nobody else. Ooh, my love is your love, there's no love for nobody else. Cliff Richard met daarachter een sexy koper sexy. Nee. Mooi voorspel en een hoogtepunt. Nou, wat willen u nog meer zo op de zondagmorgen? Ook een stukje appel, heb ik daar ook zin in? Nou, eh, misschien net ontbeten en dan een stukje, stukje appel toe. Een scrapple from the apple. Piet Noordijk, die gaat dat voor ons eh, vertolken. Eh, Piet Noordijk en zijn eh, eh, muzikale collega's... bewaarden voor ons een appeltje voor de Doors. Crapple from the Apple was dit. En... nou, het is natuurlijk prachtig weer, luisteraars. Maar vanmiddag hier in Zandvoort, jawel... hebben we in de krocht ook het zonnetje in huis. Dus daar moet u eigenlijk beslissen. eens een kijkje, maar vooral ook een oortje openzetten. Eh, een kijkje gaan nemen en een oortje openzetten, zo wilde ik het zeggen. Want vanmiddag in Zandvoort, luisteraars, om half drie, dan gaat ze beginnen. Uh, Deborah G. Carter. 13 daar eh, is er al jazz in Zandvoort, wordt georganiseerd door Erik Timmermans ga daar straks nog iets meer over vertellen. Maar eh, enige weken geleden was Frits Landersbergen ook in de krocht in Zandvoort. En daar ben ik zelf bij geweest. En dat was fenomenaal. Daar heb ik van genoten. Eh, hij vloog na het concert meteen naar huis. En dat speelt hij ook. Flying Home. G. Carter, eh, luisteraars, was, eh, of is eh, een vocaliste en geboren in de United States of America. Zij is opgegroeid in Hawaii. Ik moet het even rustig lezen, want het is in het Engels, dus ik moet het ook nog vertalen voor u. Uh, ze, is op, ze is geboren dus in de Verenigde Staten en ze is opgegroeid in Hawaii, maar ook in Japan. zij reist heel veel en dat doet ze in verband met haar optredens eh, in het eh, jazz eh, genre, zeg maar. Allemaal jazzmuziek. Maar ze heeft, zo heb ik zojuist op het internet kunnen vaststellen... ook nummers gezongen van bijvoorbeeld de Beatles. Ja, maar dan wel jazzy natuurlijk. Het lijkt me goed dat we daar nou eens even naar gaan luisteren. Dit is de Tripper. U kent het van de Beatles. Maar de vertolking nu van Deborah G. Carter vanmiddag vanaf half drie... Dankzij Erik Timmermans die dat allemaal zo prachtig voor u organiseert hier in Zandvoort. In de krocht. En mooi weer of geen mooi weer, ik zei het net al. Deborah is sowieso het zonnetje in huis. Dus ook al zit u daar binnen, het is een eh, weldaad voor uw oren. Ze ziet er ook nog leuk uit. En uh, nou, het is gewoon genieten. Dus ga daar voor, uh, een kijkje nemen vanmiddag. En vooral luisteren naar Deborah G. Carter, Day Tripper. He knows where my heart is when he sees I'm mad. it's off, so forget you everywhere. You got to learn to do it. Try to keep it nice and breezy. Try to keep it easy. Out the top of my head, cause I find it pleasing. Girl, don't need a reason. Honey drizzle, get some more sizzle. Sugar sprinkle twinkle, you're looking at a day trip in hop, skip, then gallop on. Sweet talking till the cars will come home. Antelope grown, grass is all grown, but you're going home alone. Dig it, went for a ride, had a good time, hanging with you, shooting the moon. Don't be a fool, keep it cool, don't need a paramour. Got a real pearl, makes my head whirl. Goodbye, we gave it a twirl. Leaning couch with no strings attached, your gas up, no bus, man, it's match. Carter. Vanmiddag dus eh, vanaf half drie in de krocht live, luisteraars... Eh, met Erik Timmermans en andere muzikanten. Ik ga het nog even proberen in de loop van de uitzending... of ik eh, Erik Timmermans telefonisch kan bereiken. En dan kan hij misschien zelf nog een beetje bijpraten... als het gaat om het optreden van vanmiddag. Nou, het mooie weer mag geen excuus zijn. Ik heb het al drie keer gezegd. Debora is gewoon het zonnetje in huis. Ik moet een geheimje verklappen. Een geheimtje over George Michael. Die heeft een, een geheime liefde. secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love came impatient to be free. So I told a friendly star. that dreamers often do. Just how wonderful you are. Why I'm so in love with you. heeft een geheime liefde, George Marco... maar het is nu niet geheim meer zo na afloop van dit nummer. We gaan eh, genieten van Dead eh, eh, Old Black Magic. Een beetje toverkunst. Het is niet Hans Klok die het doet, maar Dave Brubeck. En hij wordt bijgestaan. En dat is een fenomeen in Amerika, maar ook in heel Nederland en Europa natuurlijk.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 Cause you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. Every time your lips meet mine Around round I go in a spin, love and a spin, and then under that old black magic collar, under that old black magic collar. Yeah. Dave Brubeck was, Dave Brubeck was dat luisteraars met eh, Tony Bennett eh, op zang. En ehm, ik heb zojuist Erik Timmermans gesproken. En eh, rond de klok van half twaalf komt hij ons even bijpraten op de radio... als het gaat om het concert van Deborah G. Carter... vanmiddag in de krocht in Zandvoort. Dus blijf vooral luisteren naar ZFM Zandvoort, Zandvoort Jazz. Mijn naam is Cheryl Duijf en ik heb er zin in. Dat heeft u kunnen vaststellen, want... Er komen weer heerlijke nummers voorbij. En we dachten nog voor, eh, eh, een nummer van, van Toet Stielemans. Dat is ook... Eh, nee, ik ga, eerst, ik ga eerst een beetje Close to Comfort met Jamie Cullum. I be fair, be sure, be there, behave, beware. Be wise, be smart. Behave, my heart, don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. She's too close for comfort. Too close, too close for comfort. No, not again. Too close, too close to know just when to say when. Be firm and be fair. Be sure, beware. On your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another. It's too late to run for cover. Too much too, too close for comfort. Do on your old thinking cap, boy. Cause if you don't look out, you will find that you are much too. You're too close for comfort. You're heading for a mishap, boy. The first thing that you know, she will have you up that old tree. She's too close for comfort. be fair. Be absolutely sure, beware. Run your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another. It's too late to run for cover. Much too, too close for comfort now. One thing leads to another. It's too late to run for cover. It's much too, too close for comfort now. much too, too close for comfort now. Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. She's too close, too close for comfort now. Too close for comfort. Nou, ik voel me uiterst comfortabel hier, moet ik zeggen, in de studio. Het zonnetje schijnt naar binnen. Uh, heerlijk relaxed hier en genieten van mooie muziek. Dat doet u ook thuis, hoop ik. Luisteraars, eh, tot 12 uur CFM Jazz met Charles Duif. En ik heb u Toet Stielemans beloofd. Eh, en, we gaan naar de zomer toe. Eerst nog lente, dat is het nu. Maar we gaan naar de zomer toe. Summertime. Toet Stielemans in bijzijn van Hein van der Geijn... Karel Boublé en Hans van Oost. Toet Stielemans met Hein van der Gijn, Karel Boulet en Hans van Oost samen. Nou, dat vinden natuurlijk de rest van oudst. Summertime. Nog even zijn welverdiend applaus in ontvangst nemen. En dan ga ik wat liefde aan u verkopen. Love for sale. En dat doe ik met een horen en niet met een koper horen. Maar dit keer nou eens een keer met Shirley horen. Want uh, Shirley Horn, luisteraars, die eh, is gewend om dat nummer heel mooi voor u te zingen. Luister maar. love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. pay the price for a trip to paradise. Love for sale. Let the poets pay in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill. flies luisteraars. Ze heeft wat liefde voor u te koop. Ik heb nog wat muziek voor u te koop tot eh, de klok van 11 uur. Dan komen er eh, het nieuws weer voorbij. En ook wat reclame. Dus ik moet er eventjes tussenuit. Maar straks nog een vol uur terug. Rond de half twaalf, ik zei het net al, komt Erik Timmermans ons telefonisch even bijpraten... over het concert van vanmiddag in de krocht om half drie van Deborah G. Carter. Eh, tot dan. En, eh, nou, eh, eet, smakelijk als je nog moet ontbijten. Dat wordt zo langzamerhand al een brunch. We gaan al naar de brunch toe. en als je al ontbeten hebt, nou ja, dan goede bekomst natuurlijk.